Citydijkers met het Edward Journaal. Een gebouw voor nucleair onderzoek in de Oekraïnse stad Kharkov is zwaar beschadigd geraakt door beschietingen. De atoomwaakhond van de Verenigde Naties heeft het pand gecontroleerd... en noemt de omvang van de schade nog slechter dan verwacht. Ondanks dat zijn er geen verhoogde waardes radioactieve straling gemeten... bij het onderzoeksgebouw in Kharkov. In het Oekraïense Gerson is feest gevierd vanwege de herovering van de stad. President Zelensky bevestigde de afgelopen avond dat Oekraïnse troepen de strategisch gelegen stad hebben heroverd. Inwoners van Gerson zijn volgens Zelensky bezig met het weghalen van Russische symbolen van straten en gebouwen. Ook in hoofdstad Kiev werd feest gevierd vanwege de herovering. Gerson was sinds begin maart bezet door Rusland. Branchevereniging Jeugdzorg Nederland is kritisch over de plannen van het kabinet om de crisis in de jeugdbescherming aan te pakken. De organisatie vindt dat de maatregelen te veel zijn gericht op de lange termijn... terwijl er volgens Jeugdzorg Nederland nu iets moet gebeuren. Het kabinet wil onder meer de instroom van kinderen in de jeugdbescherming beperken... door eerder hulp aan te bieden. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn lang en er is een groot personeelstekort. Enkele honderden mensen hebben in Hoorn meegelopen met een stille tocht voor een jongen van 14... die twee weken, om het leven, twee weken geleden om het leven kwam na een steekpartij... Deelnemers aan de stoet droegen fakkels en er liepen veel jongeren mee. De 14-jarige Dani werd eind oktober vlakbij zijn school in Hoorn neergestoken. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij een paar dagen later overleed. Kort na het incident werd een jongen van 16 aangehouden.